Als er maar even mogelijkheden zijn, moet vervolging worden ingesteld, zei Dijsselbloem bij RTL Z. Volgens hem is dat goed voor het rechtsgevoel. De Vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Utrecht wil dat oud-wethouder Jan van Zanen de nieuwe burgemeester wordt. De 52-jarige VVD'er is de enige overgebleven kandidaat om Aleid Wolfsen op te volgen. Voor de functie hadden zich 26 kandidaten gemeld. Naast van Zanen werd oud-voorzitter van de FNV Agnes Jongerius als kanshebber genoemd. Jan van Zanen zat vanaf 1990 in de gemeenteraad van Utrecht. Vanaf 1998 tot 2005 was hij wethouder van Financiën en Economische Zaken. In 2005 werd hij benoemd tot burgemeester van Amstelveen. Hij was ook jarenlang landelijk voorzitter van de VVD. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Guido Westerwelle heeft de Britse ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding zijn beschuldigingen van spionage. Volgens de Britse krant The Independent staat op het dak van het Britse ambassadegebouw in Berlijn een afluisterpost. De krant baseert zich op informatie uit de nsa documenten van klokkenluider Edward Snowden. Vorige week werd ook de Amerikaanse ambassadeur in Berlijn ontboden, omdat de Amerikaanse overheid de mobiele telefoon van bondskanselier Angela Merkel heeft afgeluisterd. De PvdA in de Eerste Kamer wil de benoeming van burgemeesters in de grondwet houden. Dat is opmerkelijk, want in het regeerakkoord staat dat burgemeestersbenoemingen door de kroon uit de grondwet gehaald zullen worden. Dit omdat burgemeesters feitelijk door gemeenteraden worden gekozen. Het wetsvoorstel van D66 werd in september aangenomen door een ruime meerderheid in de Tweede Kamer. Ook VVD en PvdA stemden toen voor. Het weer bewolkt en regen. Het is 8 tot 11 graden. Vanavond ook buien met kans op windstoten. En morgen in het noorden opklaringen. Later in het zuiden weer regen. Het wordt dan 10 tot 12 graden. Dit was het Anyway. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Het is een behoorlijk drukke avondspits met in totaal 351 kilometer file. Dat komt door de regenbuien. De langere files in de Randstad staan onder meer de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Daar staat 7 kilometer tussen Knopend het Watergasmeer en Muiderslot. Op de A7 richting Hoorn 8 kilometer tussen Knoop het Zandam en Purmerend Zuid. A9 richting Alkmaar tussen Badhoevedorp en Knopend Velsen 10 kilometer aan ongeluk. Bij Knopend Velsen is de linkerreis ook dicht. Op de ring Amsterdam A10 tussen Watergasmeer en Oud-Zuid 6. En tussen Afrit Muiden en Knopend Watergasmeer 13 kilometer. Op de A13 richting Rotterdam tussen de knooppunten Ipenburg en Kleinpolderplein 12. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Hendrik Ido Ambacht en Sudrecht West 7 kilometer. Op de A16 richting Rotterdam voor het knooppunt Terbrechtseplein 6. A20 richting Gouda tussen knooppunt Ketelplein en Terbrechtseplein 10 kilometer. En richting Hoek van Holland staat tussen knooppunt Gouden en Terbrechtseplein 16 kilometer. A27 Almere richting Utrecht tussen Hilversum en Knopentreinsweert 7. En op de A28 vanuit Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en het Hoevenlaken 8 kilometer. En richting Utrecht, daar staat tussen Afrit Den Dolder en Knopentreinsweert 6 kilometer. En op de N15, Maasvlakte richting Rotterdam.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 I can try, can try, can try, can try. Knowing those hard times I went through, if in this game I missed the goal. Stormy days and over. Dreading out that thing that I paid the cost. I watched all my castles fall. They were made of dust. After all, someday all this mess will make my love. I can wait, I can wait, I can wait, I can wait. If I ever feel better, remind me to spend some good on you.